Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU komt weer met maatregelen tegen Rusland. Het doel is vooral om niet nog meer te gaan betalen voor Russisch gas. Die prijs gaat nu door het dak en dat komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Rusland draait nu al regelmatig de gaskraan dicht en de Europese Commissie is dat spelletje helemaal zat. We are facing an extraordinary situation. Not only because Russia is an unreliable supplier, as we have witnessed over the last days, weeks, months, but also because Russia is actively manipulating the gas market. Poetin heeft al gereageerd op de plannen. Hij dreigt nu de gaskraan helemaal dicht te draaien. Opnieuw een schandaal in de ontgroeningswereld. In Maastricht moesten studenten bier drinken met sardientjes, prei en knoflook erin... tijdens een ontgroening van studentenvereniging Tragos. Daarna moesten ze overgeven. Ook zouden ze met urine zijn bekogeld en klagen studenten over vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag. Acht leden zijn geschorst en ook krijgt de club voorlopig geen geld van de universiteit. Deze L1-verslaggever vertelt hoe het zover kwam. Het heeft alles te maken met die omerta, een beetje die zwijgcultuur bij een aantal disputen. Ook zeker niet allemaal hoor. Maar zoals we al zagen ehm, is die ontgroening toch bedoeld voor jongens en meiden die heel graag in dat netwerk, bij die contacten horen van dat studentendispuut. En dan worden in dat ritueel van die ontgroeningen worden vaak grenzen overschreden. En dan is het moeilijk om daarover te praten, zo blijkt. In de haven van Rotterdam zijn twee medewerkers van een havenbedrijf opgepakt voor het smokkelen van cocaïne. Ze zouden kook uit containers hebben gehaald en het na hun dienst in een auto hebben weggebracht. Iemand die op de uitkijk stond is ook opgepakt. Het weer aardig wat zon bij 22 tot 26 graden. Vanaf komende nacht vallen er wat buien, mogelijk ook met onweer. De zon laat zich morgen ook nog wel even zien. Dan wordt het wel wat koeler, namelijk een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is er nu druk rond de Amsterdam Arena vanwege de voetbalwedstrijd vanavond. Verder staan er files die opvallen op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Amstel Business Park en Knoop het Holendrecht een kwartier vertraging door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. A4 daarna richting Amsterdam tussen op de Hoek en Knopen het meer 20 minuten.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 A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little Back. fact. anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego.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 Nederland is toch voor een prijsplafond op Russisch gas, zoals de Europese Commissie wil. Den Haag is in het algemeen kritisch over zulke maximumprijzen... maar volgens bronnen wordt voor Rusland een uitzondering gemaakt vanwege de oorlog in Oekraïne. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari minder makkelijk grote bedragen lenen van hun eigen BV of NV. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor leningen boven de 7 ton belast worden. Daardoor wordt de constructie minder aantrekkelijk. In Nieuwegein zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd uit een congrescentrum vanwege brand. Die zit vooral in de spouwmuur en het dak en is daardoor lastig te bestrijden. De brand begon bij werkzaamheden aan het dak van het congrescentrum. Het weer, in het noorden kan een bui vallen. Morgen ook af en toe een bui en 19 tot 22 graden. us out there. They can leave, but we don't care, we'll stay.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 Zandvoort. Door number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cool. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agreed to go back to his place.